zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig. Ons kleine verhaal dat begon zo goed. Ik had je die maandag voor het eerst ontmoet blijdschap in overvloed, dat staat in mijn dagboek te lezen. Je gaf me op woensdag de eerste zoen. Ik zei heel beslist, heus dat mag je niet doen. Maar ik wou hem niet missen voor geen miljoen. Dat staat in mijn dagboek te lezen. Waarom, ach waarom, leef niet af. Waarom moesten wij uit elkander gaan? Waarom, ach waarom, is nu alles voorbij? Wat zo mooi was voor jou. je op zondag bij ons zou zijn, kreeg ik van mijn moeder een jurk van satijn. Ze wilden ook graag dat ik mooi zou zijn, dat staat in mijn dagboek te lezen. Maar staat daarvoor kreeg ik woorden met jou, en daarover kreeg ik te laat berouw, omdat ik de minste niet wezen was staat in mijn dagboek te lezen. Waarom, ach waarom, bleef niet alles bestaan? Waarom moesten wij uit elkander gaan? Waarom, ach waarom, is nu wat zo mooi was voor jou en voor mij. Wat zo